Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen zijn bezorgd over de lage vaccinatiegraad in Nederland. Daarom starten ze vandaag een nieuwe campagne... om ouders te overtuigen van het nut van vaccineren. Door de lage vaccinatiegraad zijn een aantal ziekten zoals kinkhoest weer opgeleid. Dit jaar overleden in zes weken tijd vier baby's als gevolg van de bacterie. Ook de mazelen zijn aan een flinke opmars bezig vanwege de lage vaccinatiegraad. Een vrouw van 27 is overleden nadat ze afgelopen weekend in Frankrijk uit een draaimolen werd geslingerd. Het gebeurde op een kermis in het midden van Frankrijk. De eigenaar van de attractie is inmiddels opgepakt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de veiligheid van de draaimolen. En miljoenen mensen in Europa hebben vorig jaar te maken gehad met bosbranden, overstromingen en hitte. Dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ze maken zich zorgen over extreem weer. De natuurbranden in Griekenland waren de grootste ooit gemeten in Europa. Tegelijk was 2023 een van de natste jaren ooit. Tientallen mensen zijn overleden door het extreme weer in Europa en de gevolgen daarvan. Ook kostte het miljarden euro's. En vandaag wordt er in Den Haag weer verder gepraat over de formatie. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Deze week staan er wel weer eh, ingewikkelde onderwerpen op, eh, op de agenda. Eh, we zagen het vorige week nog bijna misgaan om migratie. vandaag beginnen ze in de ochtend met dat andere heel heikele onderwerp, de financiën. En daar staan met name de VVD tegenover PVV en BBB. Ehm, en ja, we horen ook dat op nog geen enkel onderwerp ze het echt met elkaar eens zijn. De huidige informateurs hebben tot 15 mei voor deze formatieronde. En dus komt het moment dat de partijen moeten aangeven of ze met elkaar door willen steeds dichterbij. Deze week zou bijvoorbeeld al cruciaal kunnen zijn... omdat eind deze week begint de meivakantie. Nou, mocht het deze week weer heel moeizaam lopen... dan kunnen ze misschien beslissen om die vakantie niet te gaan onderhandelen... maar deze week al te beslissen om eh, de stekker eruit te trekken. Het weer nog een frisse dag met veel zon, maar ook wolken. En vooral vanmiddag op sommige plekken een bui. Het wordt max 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Amsterdam Sloten. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer file.